Gisteravond werden ook al twee mannen onder de brokstukken gevonden. Vandaag is er een landelijke actiedag om geld in te zamelen voor de slachtoffers. Vrijwilliger Deria zit in het belteam en hoorde een bijzonder verhaal. Die heeft 55 euro gedoneerd en zij vertelde dat zij het jarenlang financieel niet goed had gehad. En nu eindelijk in staat was om wat te kunnen betekenen voor een ander. Dus ik zeg altijd, liefde verbindt, maar verdriet ook. Vanavond is er ook een grote tv-uitzending. Na Utrecht, Rotterdam, Groningen en Den Haag wordt binnenkort ook in Amsterdam het vuilnis niet opgehaald. Ambtenaren van de gemeente gaan vanaf maandag een week lang staken voor een betere CAO. Ook in Maastricht wordt komende week gestaakt. Daar leggen ze vanaf woensdag het werk neer, net na carnaval dus. De Schotse premier Nicola Sturgeon stopt ermee. Waarom precies, dat weten we nog niet. Rond deze tijd begint er een persconferentie waarin ze uitleg geeft. Sturgeon was acht jaar premier. En acteur Kevin Costner heeft eindelijk eindelijk zijn Golden Globe te pakken. Die beeldjes werden begin dit jaar uitgereikt, maar door overstromingen in de buurt van zijn huis kon hij toen niet bij de ceremonie zijn. Deze week kreeg hij ineens een pakketje van de organisatie en dus maakte hij een unboxing video voor zijn Insta. I couldn't be there, but this is the award. So I'm gonna just open it in all my, my friends out there. I guess there's no music, but Wow. There it is. Thank you to everyone. hij won de prijs voor de beste acteur voor zijn rol in de serie Yellowstone. Het weer zonnig en droog met 9 graden op de Wadden en 14 in Limburg. Morgen valt er wat regen. Het wordt dan een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Daar stranden bij Purmerend Noord een vrachtauto met pech. De rechterrijstrook is dicht.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 Well, I had you there, but then I let you go. just the way luistert naar het leukste radiostation van Nederland. From the 18th century cobblestone streets With the horse and the carriages to rest our feet To the train and city tram Came the birth of mechanical man With mechanical man came the automobile Henry Ford's Model T with an engine on wheels, and a crazy race began. het Daar begonnen met Without You van Nielsen. Gevolgd door Traffic Jam van Sailor. En we gaan door met Kiss and Say Goodbye van de Manhattans. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye. I had to meet you here today. There's just so many things to say. project Zandvoort op de voormalige terrein van de afvalverwerkingszuiveringsinstallatie in Nieuw-Noord is vrijwel afgerond. De verschillende gebouwen die ingericht zijn om werken en wonen te combineren zijn inmiddels opgeleverd. Alleen aan de inrichting van de openbare ruimte moet nog worden gewerkt. Naast diverse bedrijfskavels bestaat het project uit een gebouw met 39 bedrijfsunits en twee woontorens waarin zich 100 appartementen en 13 ondernemerswoningen bevinden.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 Het college heeft het laten onderzoeken en uit niets blijkt dat hier sprake van is. Wel is bekend dat even verderop in de Max Planckstraat illegaal gewoond wordt in bedrijfspanden. Voor deze locaties is een natuurlijke handhavingstraject gestart. Voor één woning loopt er momenteel een bezwaarprocedure waarvan de hoorzitting begin maart is. Mochten er concrete aanleidingen zijn om aan te nemen dat er op een locatie illegaal wordt gewoond... dan kan hier melding van worden gemaakt bij de gemeente. Er zal dan een toezichtcontrole worden uitgevoerd. What's another year? Johnny Logan. another year de instrumentaal van de week. Billy Vaughan, geboren in 1919, was een Amerikaanse muzikant en orkestleider. Vaughan bracht in totaal 42 singles in de Billboard hitlijsten vaak gebaseerd op het geluid van twee alt saxofoons. Het Billy Vaughan Orkest begon in 1965 met toeren met tal van uitverkochte tournees door Japan, Brazilië en Zuid-Korea. Hier is het orkest van Billy Vaughan met El Condor Pasa. forgive him Even though he's hard to understand And if you love him, oh, be proud of him. Cause after all, he's just a man cold and lonely. Dit waren volgens Stand By Your Man van Timmy Barnett... gevolgd door Somebody Else Lover van Total Touch. Jouw verhaal, mijn verhaal. Luisteren naar elkaars verhalen en echt de ruimte krijgen om jouw verhaal te delen. We organiseren een wekelijkse bijeenkomst gevuld met aandacht voor elkaar, plezier en verbinding. De kosten zijn 25 euro, inclusief koffie en thee met wat lekkers. Met de zandvoort passen ze 20 euro. Informatie of aanmelden? Neem contact op met l.oudendijk plus.zandvoort.nl l.oudendijk plus.zandvoort.nl of bel met 06 3380 3279 06 3380 3279. En het is dinsdag 14 februari begonnen, maar het duurt tot 4 april.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 Liedzanger en pianist Xander de Buzonier fungeerde als het gezicht van de groep. Volumia begon als coverband, maar groeide uit tot een nederpopband met eigen songs. Grote hits werden gescoord met onder andere Afscheid en Hou me vast, beide uit 1998. De groep verkocht in totaal 1 miljoen cd's. Na een lange theatertournee door Nederland en Vlaanderen... werd in 2002 het tienjarig bestaan van de groep gevierd... met een concert in de Rotterdamse Ahoy. Op dinsdag 2 april 2002 maakte de manager Hans-Paul Niesens...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 U luistert naar het leukste radiostation van Nederland. Pearl's a singer. She stands up when she plays the piano. Het was Elkie Brooks met Pearl is a Singer. In het voorjaar wordt in Nieuw-Noord een groot buurtsfeest georganiseerd. Onder leiding van initiatiefnemer Roy van Buringen van Zandvoort Insight... zijn meerdere partijen betrokken bij de organisatie. Op 27 mei gaat het evenement plaatsvinden. De hele dag zullen er activiteiten worden georganiseerd... zoals workshops, een bingo en een kofferbakmarkt. Maar ook Muziekoptredens voor jong en oud staan op het programma. Daarnaast komt er een grote informatiemarkt waar vrijwilligersorganisaties en verenigingen zich kunnen presenteren. Het mediaplatform Zandvoort Insight staat voor verbinding en wil daarom dat zoveel mogelijk mensen en partijen aanhaken. Pluspunt is één van de organisaties die een bijdrage zal leveren aan deze dag. Die zich echt voor de inwoners van Nieuw-Noord wordt georganiseerd. Daarnaast zijn er ook andere partijen welkom om mee te doen. Om alles financieel gedekt te krijgen, wordt ook sponsoren benaderd door Zandvoort Insight. En wij roepen tevens de buurt op om zich aan te melden als vrijwilliger, meldt Roy van Buringen, die zegt dat de kracht zit in samen doen.